Na de sneeuwstorm van zaterdag zijn veel wegen nog nauwelijks begaanbaar. In Washington viel 60 centimeter sneeuw. Ook andere steden in het oosten van de VS verdwenen onder een dik pak sneeuw. Zo viel in Philadelphia 72 centimeter. Honderdduizenden huishoudens zitten nog altijd zonder stroom. En het openbaar vervoer komt maar moeizaam op gang. Veel luchthavens zijn nog gesloten. Gehandicapte jongeren moeten meteen een baan krijgen als ze van school komen, staat staatssecretaris Dijksma van Onderwijs. Ze gaat een wetsvoorstel indienen waarin staat dat het voortgezet speciaal onderwijs werkscholen moet vormen die een baangarantie geven. Dijksma denkt dat gehandicapten sneller een baan vinden als ze ervaring opdoen in de praktijk. De maatregel zou moeten gelden voor ruim 20.000 jongeren die een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben of gedragsproblemen. Volgens haar krijgen nu te veel van deze jongeren na hun schooltijd meteen een uitkering en komen ze daarna niet meer aan de slag. In Oekraïne heeft de pro-Russische Yanukovych de overwinning opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Nadat 20% van de stemmen was geteld stond hij op 52%, tegen 42% voor zijn uitdager, premier Julia Timoshenko. De pro-westerse Timoshenko heeft haar nederlaag nog niet erkend. De winnaar van de presidentsverkiezingen volgt Viktor Yushchenko op die in 2004 aan de macht kwam na de Oranje Revolutie. Het dodental van de ontplofte elektriciteitscentrale in de Amerikaanse staat Connecticut is opgelopen tot vijf. Bij de centrale bij Middletown ontplofte een gasleiding. De explosie was tot tientallen kilometers in de omtrek te voelen. In de centrale, die nog in aanbouw was, waren zo'n 50 arbeiders aanwezig. Veertien gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Mogelijk liggen er nog doden en gewonden in het puin.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 so curves you got. Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of the way you walk.